Ja, kom erbij, kom erbij, kom erbij. Hé, hey, dag Lau. Hi. Eh, ik was wat laat met mailen, ik was een beetje druk. Waarmee? Uh, ja, met, met mailen. Met wat niet. Met van alles en nog wat. Ah, maar ehm, eh, ik heb eergisteren nog een mailtje gestuurd naar iedereen. Ehm, en uitgenodigd of ze hier naartoe willen komen. Ja, er zijn ehm, helaas alleen de diehards eh, die eh, zijn komen opdraven. Ja, maar dan ook wel, ook wel mensen waarvan je denkt van... want ik zag Andy daar toen in het park rondlopen. En die had iets te eten bij zich. En in het park word je altijd prima ontvangen door een hele nette man met een ronde bril en een vlinderdas. En die zei tegen Andy van... we hebben hier ook heerlijke broodjes hoor. En, en ook koffie. En ik, ik keek zo naar. En ik denk van ja, ja weet je dat is inderdaad ook zo. Maar ik bedoel, weet je, eet lekker, laat, het, dat kind lekker binnen, weet je. later blijkt dat een kandidaat te zijn. Ze gaat spelen en echt overweldigend. Ja. Later is er een man en eh, die stelt zich ook voor uh, als zijnde Hans Lub. Eh, en ja, die zit ik bij singer-songwriter. Een boom van een vent. Weet je, als je echt zoiets hebt van als je een bodyguard nodig hebt, dan kun je hem ook bellen. Ja, zeker. Ja, dat is, dat is geen enkel probleem. En die gaat er op het podium staan en die trekt zijn waffel open. En ik had echt zoiets van, mijn gunst, waar haal je dit vandaan, vriend? Ja, en ook eh, met een eh, bijzonder diep gevoel. Absoluut, echt heel goed. Nou, straks een nummer van, eh, van Hans Lup. Eerst een nummer van, van Chris en Laurens. Wow, dat meen je niet. Ja, Fly Out. Okay. Gaat over de, mannen, de, het is ook alweer die mannetjes die gingen vliegen. Niet van Playmobil, maar... <laughs> Dat eh, liedje gaat over de Wright Brothers. De Wright Brothers, inderdaad. Dat, eh, dat, waren, dat waren de eerste vliegende ja. die gemotoriseerd eh, een stukje bleven hangen. Ook niet, ook niet echt ook niet, nee. nee, maar goed, ze bleven wel even... Ja, nou maar goed, maar toch, het, het, het, idee achter, de, achter dit liedje is ehm, dat je op het moment... Stel je voor, je bent de piloot van het vliegtuig, het eerste vliegtuig in de wereld... dat ooit kan vliegen. Stel je voor, je bent de piloot daarvan en je komt los je bent zo gek dat je de piloot wil zijn ja, van het precies. Je, je, hebt natuurlijk geen idee hoe dat gaat aflopen. Want, eh, je, je, je, vliegt ja, Er zijn ook voorgangers geweest en die eh, ging het stukken minder mee. Dus eh, je, je moet eigenlijk alles wat je bezit, moet je kunnen loslaten op dat moment. en dat, dat gevoel, daar gaat het niet over. Nou, we gaan luisteren. Flyout, Chris James en Laurens Wij. En dan straks op het Vader Jacob Stage, niemand minder dan Hans Lup. pilot takes his first flight. Man passed by and said, Good luck to you, Mr. Wright." The plane awaits its takeoff sign until it's fast moving forward. And faster moving forward, faster moving forward until it flies. The young bird awaits its time. The young bird knows one day it will have to try. The young bird awaits its time until its wings had grown strong. Its wings had grown stronger, wings had grown strong enough to fly. And of course, it doesn't want to leave the safety of the nest. And he begged his mother, Let me stay, but she said it's for your best. So spread your wings open Spread your wings wider, spread and flap your wings until you fly. Fly out, fly out, fly out now, baby, fly out. Fly out, fly out, fly out now, baby, fly out. And everyone had come to see how Mr. Right would be the first to fly out free. And everyone would hold his breath as Mr. Right approached the cockpit and climbed into the cockpit, facing up his final destiny. And of course, he doesn't want to leave safety of the ground. And he hears his brother's cheers are overruled by the engine sound. And the plane starts moving forward, faster moving forward, faster moving forward till it flies. Fly out, fly out, fly out now, brother, fly out. Fly out, fly out, fly out now, brother, fly out. Chris en James, flyout. Jos, wat vond je ervan? Fantastisch. Prachtig nummer, Fantastisch. Ja, echt. Denk ik. Ja? Wat is het? <laughs> Denk ik. Chaos. Snel, we moeten heel veel dingen doen. Heel veel dingen doen. Straks Jos van Tol, 501 uh, Alternative. Ja, dat doen ze altijd. Iemand schrijft op de muur hier. Ja, ik, kan het wel. moet het verbieden. Dit is een onvervalste mama appelsap van de Chili Peppers. Give it away now. the Red Hot Chili Peppers. Ik ga afscheid van jullie nemen, maar dat doe ik niet zomaar. Want dat doe ik eh, met niemand minder dan... Eh, dan ja, ik, heb hem een, eh, een aantal weken geleden leren kennen in de, in de Alwaar morgen dus ook de finale is van Sing Song 2012. En hij staat geheel terecht in de finale. Hans, van harte welkom in de studio van Radio 501. Fijn dat je er bent, man. Dankjewel. Ehm, je bent eigenlijk, eh, kom jij, eh, kom, heb je een metal- en hardrock achtergrond, toch? Best wel, ja. Want je hebt in allerlei bands en zo gespeeld. Ja, dat is eh, begonnen een beetje in de eind jaren tachtig. En, wat voor bandjes heb je allemaal? Heb Bandjes Greenspot, Odysseus, een flinke, flink harde rock. Ja? En eh, festivals en veel... Festivals, ja. Eh, samen met Osdorp Postie en Hallo Vendrij gespeeld. Op eh, Forever Young en zo. Dat te gek. Ding, Te gek, man. Hier in Manifesto, hier in Hoorn. Nog een keer met Odysseus een prijs gewonnen met Horen zien en Horen. Ah, maar je komt oorspronkelijk niet uit Horen? Nee, ik ben Enkhuizen. Oh, je komt uit ja. Enkhuizen. Ook alweer zo'n... Cavaliers, die ken ik goed. Die, ja, inderdaad. Die die grappig. hier zat, Carlo Hoekstra, is een goede vriend van mij. Ah, oké. Oh, wat dus, eh, grappig. We kennen elkaar. Wat dat leuk. leuk. Daar staat niet trouwens. Dat is dan een heel nou, stom toeval dat, dan, eh, dat, dat jullie elkaar dan hier treffen. Terwijl jullie allebei uit het eh, huis komen. en, en dat, dat, onderstreept dan nogmaals mijn gedachte dat er echt in West-Friesland echt ongelooflijk veel gebeurt. En, Dat de luisteraars van Radio 5 alleen daar getuige van kunnen zijn. Maar op welk punt ben je dan, heb je dan besloten om als singer-songwriter door het leven te gaan? Nou, eigenlijk schrijf ik al liedjes vanaf mijn veertiende. Dus mhm. mijn eerste liedjes schreef ik in 1985. En dat is eigenlijk altijd een beetje bij me gebleven. Gewoon de eh, die jongen eh, langs het kampvuurtje. Ja, ja, met zijn eigen liedjes, weet je wel. En eh, de liedjes die ik nu speel, ja, die komen ook nog een beetje uit de auditiestijd, tijd Maar dan in akoestische vorm. En eh, mijn probleem is een <laughs> beetje, ik heb veel te veel nummers geschreven. Dus <laughs> ik weet niet waar ik aan kiezen moet. Oké, maar je, je kunt er wel altijd en, en, ik zou dus eigenlijk met eh, nog een duo-partner hier komen. Dat, eh, dat had je toen gezien op de ja, voorronde. maar daar heb ik helaas afscheid van moeten nemen. Okay. Wegens meningsverschillen. Dus ja, ik heb nu mijn zaakjes wel aardig op orde. En ik vind het gewoon ontzettend te gek dat ik hier mag staan. Nee, dus, tof. nee, tof dat je er ook bent. En morgen de finale. Wat verwacht je ervan? Nou, ik denk dat iedereen kan winnen. Ik vind het niveau echt ontzettend hoog. En het wordt hoe dan ook een te gekke avond. Ja, dat, zou sowieso. ik zeker. Ja, dat sowieso. Ja. Nou, fijn dat je hier bent. Welk nummer ga je voor ons spelen, uh, eh, 3000 Times a Day. 3000 Times a Day. Give it up for Hans Lup, dames en heren. Hans Veld live in de studio. Fantastische stem. Komt er zomaar even uit met zijn gitaar. Die eh, gaan we ongetwijfeld nog vaker horen. Ehm, dit was het einde van uh, On The Rocks van Arwin Tamminga. Alleen ben ik niet Arwin Tamminga, maar je hoort van mij straks vast nog veel meer. Blijf erbij. Mensen met een beperking in Nederland hebben recht op een leven als ieder ander. Dit wordt hen vaak bemoeilijkt doordat ze niet altijd kunnen beschikken over de hulpmiddelen die ze nodig hebben. U kunt helpen. Geef aan de collectant. Wilt u meer informatie? Kijk op handicap.nl. De collecteweek is van 10 tot en met 16 juni. De liefde delen is mooi. Het gevoel van geluk en het houden van je partner, dat wil je je hele leven lang vasthouden. Als dat onverhoopt niet lukt, hoef je, wat mij aangaat, geen smoesjes te verzinnen. Alles gaat in de sneltreinvaart voorbij en het is moeilijk te ontspannen. Kamagra Verkoop is het steuntje in de rug dat jij nodig hebt. Kijk eens op kamagraverkoop.nl.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 Nog vragen? Ga naar woonbond.nl donderdag op Radio 501. Radio 501. Radio 501 Daverende Donderdag. Van smiddags 1 uur tot middernacht op Radio 501. De Donderdag Radio 501. Radio 501. Jouw radio. Jouw muziek. Echte muziek. Nu, Alternative. Jos. Oh gezellig vandaag hier in de studio. Dit is Elpino en The Volunteer. Dit is Radio 501. het album met de chameleon erop. Elpino en de Volunteers aan het begin van een nieuwe episode van 501 Alternative eh, Wake Up heette het nummer. Ehm, ja, 25 eh, minuten te laat, maar dat maakt helemaal niet uit. We hadden een aantal hele goede artiesten in het afgelopen programma. Ehm, waaronder eh, de fantastische Hans Lub, Lup, die het, nummer kwam af, of het programma kan afsluiten met een heel fijn nummer. Ehm, wat kan je allemaal verwachten? Ik heb zojuist komen er een paar jongens van de band binnengelopen. Uh, de Easy Go. Ik, ik ken de drummer, die nu nog steeds drumt, toch? Ja, ik druk nog steeds in deze band. En, eh, want eh, we kennen hem natuurlijk van Stetson, waar net ook wat van is gedraaid. Dit is de Easy Go. Ik heb uh, een cd'tje binnengekregen, heel mysterieus wit. Er staan twee liedjes op en die gaan we zeker straks in het aankomende hm, nog wel half uur draaien. Ehm, verder natuurlijk de plaat voor je hoofd en aan het einde van het, het, het, of niet het, aan het einde van het programma, maar het tweede uur van het programma gaan we de wat duistere kant op. Meer synthesizers en de wat hardere beatachtige beats. Ehm, tot die tijd veel goede muziek. Wat heb ik in het aankomende half uur onder andere nog meer voor je naast die eh, muziek van Easy Go? MGMT, Empire of the Sun, Nada Surf, Jack White, Eels, Jacco Gardner, The Customs en dat allemaal en nog veel meer in de aankomende 25 minuten. Dit is MGMT. some music, make some fun. December, heading for the city lights. Nine, seven, five, We sharing each other, nearer. een tijdje geleden, 20, 20 jaar of zo. Of, uh, popular heette het in ieder geval. Ehm, ik zal nog even eh, op dit knopje drukken. Ehm, volgende op de lijst, ik had het al beloofd, uh, Easy Go. ik heb weer aan de microfoon nummer 3 heb ik Ernst, Ernst, Ernst, gewoon Ernst staan. Ja, Ernst, Ernst, Easy Go. Dat is het makkelijkst, dat kunnen we allemaal onthouden. Ehm, jij kan met een cd'tje binnenlopen, Easy Go. ik ken jou van de Stetson, in hemelsnaam, waarom een nieuw bandje? ja, eh, om, om, bezig te blijven, denk ik. Eh, en om muziek te blijven maken en iedereen te verblijden met muziek. Ja, en wat voor stijl is het dan? Het is een beetje eh, pop, soul, rock. Zo moet je het een beetje En, en de andere jongens, zijn met z'n drietjes in totaal? We zijn met z'n vijven. Met z'n vijven? Ja, met z'n vijven. En ik spreek hier ook namens de band, want de rest van de band die is nog bij het optreden wat we net hebben gedaan. Oh, heb je net gespeeld? We hebben net gespeeld? in Swaf tijdens het Papa Pa Festival. Oh, god, ja, inderdaad. Ja. Hoort ook een beetje bij de Stadsfeesten. Ja, Swaf heeft ook zo zijn eigen festivaletje, Precies, precies. Was het leuk? ja, het was heel leuk. Ja, ging, ging wel goed. Wij zijn niet helemaal tevreden, maar iedereen vond het leuk en daar gaat het natuurlijk om. Ja, daar gaat het om. Precies. Hey, um, ik ga zo'n liedje van eh, je opgenomen in de MI5 studio stond er heel mooi op. Het heet ehm, Running to Your Door. Wie zijn deur is dat? Ja, dat, dat, dat is voor de luisteraars zelf te <laughs> interpreteren Heel erg goed. Ja, als ah, iemand het leuk vindt, waar kan hij informatie vinden over jullie? easy-go-music.nl en op Facebook... Ah, oh, easy-go-music.nl Precies. En op Facebook gewoon easy-go is dat te vinden. Ja, dan moet je maar contact opnemen. Uithoren. komende zondag, ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar ik ga het gewoon lekker doen. Spelen wij om eh, half drie op de Rode Steen. Half drie, aanstaande zondag op de Rode Steen. Absoluut. Easy Go, je gaat luisteren naar Running to Your Door. bepalen even lekker zelf uh, wel, wie deur dat is. Dankjewel Ernst. Dankjewel jongens. trust me, and you know you always could. So please stay here with me. It will be better if you do. But I know someday I'll be running to your door, and at that time you will notice you can trust me. this isn't the last time. Oh, you better keep that in mind. I don't know if you're listening to my voice. I don't know if you're even trying. Stop pretending like a dead, stop pretending like you're deaf. stay with me. I think it's better if you do. go music.nl eh, voor meer informatie. En uh, aanstaande zondag, hoe laat was het? Half drie? Half drie, op de Rode Steen in Hoorn, want hier zijn de stadsfeesten. En uh, daar, daarbij wordt er hier ook technisch heel hard gesleuteld om een livestream te krijgen vanaf hetzelfde podium als waar de jongens gaan spelen zondag. Dus op dit moment kan er gestreamd worden of misschien ook wel niet. We gaan het allemaal meemaken. Chris is er druk mee bezig. Jeugd gaat luisteren naar 16 Soul Teens. Dat is de nieuwe single van de soloalbum van Jack White. something, so I don't die. life is fucking real vanuit de binnenstad van Horen. Dit is Radio 501. van Belgium. Jawel, je hoorde Rex eh, van eh, dat ene album van Customs. Niet de Customs, Customs uit België. Eh, god, wat een dag mensen. het is hier nu, ik sta hier nu in de, we hebben zeg maar een, een drietal ruimtes hier in het studiocomplex waar 501 bevestigd is. Even ben ik hier alleen, het is even rustig. artiesten zijn weg, er staan nog wat spulletjes die ongetwijfeld straks opgeruimd gaan worden. Jullie weten hoeveel medewerkers er ondertussen bij zijn gekomen sinds mijn tijdelijke eh, afwezigheid hier al, hiero, En het, eh, iedereen is aan het rondrennen als een malle. Ik zie zwetende voorhoofden. En ik probeer <laughs> gewoon mijn plaatjes te draaien. Maar ik raak helemaal in mee in de, in de flow van de stress en de stadsfeesten die op het moment eh, in Hoorn thuis vinden, uh, plaatsvinden. Ehm, en zich thuis voelen ook. Ehm, de stream, daar wordt nog steeds aan gewerkt. Ehm, verder eh, straks in het tweede uur, want daar luister je naar. Uh, ehm, 501 Alternative. Ik ben Jos van Tol en tot 12 uur draai ik nog plaatjes veel eh, fijne eh, poppy, eh, rocky liedjes gehad. En straks gaan we de duisternis in. We werken langzaam toe naar jouw vrije vrijdagavond uitgaan. En ehm, blijf rustig zitten. ga mee in de beats die ik voor je klaar heb staan. Bijvoorbeeld Health en royksop en Psychic TV. En nog veel meer. Ik ben het nog allemaal een beetje aan het uitzoeken voor jou. Blijf luisteren. Straks veel meer in het tweede uur. Eerst gaan we luisteren naar de plaat voor jou van deze week. Hij is net bekendgemaakt in het vorige programma On The Rocks met Armin Tamminga. Try Acrobatics. Acrobatics. Moeilijk woord. Uh, replica heet het nummer. En dit is de plaat voor jou van deze week. Komt ie dan. Dit, dit is deze week. De Radio 501. De plaat voor je hoofd. Echt? No loslaten. Je moet het loslaten. En hou eens op met dat getik. Voordat je nou echt getikt wordt van de stress. Ga naar mentaalvitaal.nl voor tips en training. Mentaalvitaal.nl. Doet je goed. De liefde delen is mooi. Het gevoel van geluk en het houden van je partner, dat wil je je hele leven lang vasthouden. Als dat onverhoopt niet lukt, hoef je, wat mij aangaat, geen smoesjes te verzinnen. Alles gaat in de sneltreinvaart voorbij en het is moeilijk te ontspannen. Camagra is het steuntje in de rug dat jij nodig hebt. Kijk eens op kamagaverkoop.nl.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 Nog vragen? Ga naar woonbond.nl. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. Radio 501 Daverende Donderdag. Van middags 1 uur tot middernacht op Radio 501. 501. Jouw radio. Jouw muziek. Echte muziek. Nu Alternative. Jos van Tol. Good evening. I'm Dr. Alberti. I've been asked to give my professional opinion as a psychiatrist on this CD, The Worst of Monte Cazaza. I'm obliged to say that in the many years of my psychiatric practice, I don't think I, I have ever seen anything which is so manifestly psychopathic. The sexploitative tendencies of this individual who is clearly sexually repressed are unprecedented. The subconscious here is mas- manifested in psychomasturbation. The infantile interests due to the unresolved Oedipus complex, expresses itself in perversions, in insecurity, the confused erotomaniac, anal retentive, pornographic material is primordial. We're dealing with a primitive, filthy minded, vulgar, embarrassing, twisted mind, reaching out toward shock value. Basically, we're, we're dealing with insanity this is valueless. These, these, this CD is just full of cheap thrills. The man's a pervert. He tries to play with satanist tendencies, which are pathetic. His mammariomaniac fantasies, his clitoral maniac disposition are this is feeble. This is an intellectual vacuum. He creates this outcry this clamor. He creates this nightmare of noise. He's a sonic mess, basically. The discordant mo- notes are just a hubbub, a cacophony. He creates a disturbance because he's basically disturbed. Basically, this is a worthless racket. The man is mentally incompetent. Je hoorde Sun met, eh, eh, eh, met Big Church dus. Ze dus stonden een paar dagen geleden in de Melkweg. Fantastische foto's, zware gitaren van Sun Big Church. Dit is een meester met samples. Je gaat luisteren naar Raleigh Moncrief. Nog redelijk onbekend in Nederland, maar des te groter in Los Angeles. Je gaat luisteren naar Guppies. 2008. Ik was erbij en het was heel fijn. Uit België komen ze Goose. En ze doen het op een Engels in British Mouth. En dat was hun eerste album. Volgende op de lijst is van de zanger van Terry Teenage Riot. Ehm, je kent ze wel, grote noise en punkers uit de 90 jaren. Hij is ook solo goed bezig. Alec Empire heet deze jongen. It's luistert a Control Drug. Een, noise band die eh, op deze remix plaat Disco 2. Een van hun weinige ondergrondse hits hebben gescoord. USA Boys. De band heet Health. Bijzondere ervaring om dat mee te mogen maken. Live. Volgende op de lijst is Neer en Sensi. Daar was ik al bang voor dat die dat zullen. Oké, net incentie komt er straks aan. Dit is uit Nederland, Katadreuven. Je geluisterd naar Miniature Matchdoors. and Sensi. My agitator. Agitator. Agitator. En in Het is half twaalf geweest. Dit is Radio 501. 501 Alternative. Lekker alternatief dansen. Nog tot de klok van 12 uur. En daarna gewoon lekker uit. Ja, kroeg in. Langzaam loopt het hier ook rustig aan leeg. het is nog wel gezellig. Kampvuurtje buiten zelfs hier zo. Doe net alsof het niet regent. Het is een stadsfeest hier in Horen. Hele weekend lang. Kom hierheen. Of ga naar buiten toe. Mensen. Ga naar buiten en dans. Right Star? Zo je deze track van een Nederlands product. Martijn. bijzondere eh, klanktapijten uit Japan. Waar in het algemeen de Duitsers nogal het beste zijn. Dit komt uit Japan. Yu Miyashita maakte deze geluidscollage onder de naam Noble Niche. Verder met het dansen, u kent ze wel. En anders gaat u het leren kennen Roiksop. Normaal bekend van de dronken clownen op eh, banjo's. Is dit een remix van Trent Muller. Royksops What Else Is There in de remix van Trent Muller. remix van hem, Royxops What Else Is There. Bijna aan het einde gekomen van deze episode van 501 Alternative. Eh, alles lekker rustig en... En wat krijg ik van jou? Een pakketje, kroketje. Oh, lekker hoor, kroketje. Dion biedt eh, mensen eten aan. De sfeer is gemoedelijk hier. Kampvuurtje, jongens die druk bezig zijn met eh, alles aan het voorbereiden voor de stadsfeest op het moment in, in Horen is, eh, er gebeurt een heleboel om mij heen waarvan ik zelf ook niet zo goed weet wat er allemaal gebeurt. Het is aan al hier in Radio 59 de studio's. In studio het Koepoortje, zoals we dat noemen. Je hoorde dus net Royksop en daarvoor dus Yu Miyashita, Noble Niche. En daarvoor Nederlands eh, mm, drum en bass geweld van Martijn. Dit is een terugkerend nummer in dit programma. Lydia Lunch, heeft samen met eh, de Franse DJ Solvan. De tekst en beat op elkaar gelegd onder de noemer Master Alchemist. Het gaat over ruige seks, vieze drugs en nog andere fijne dingen die je zoal in New York allemaal tegen kan komen. Lydia Lunch. It takes a ritual of black magic, voodoo, encyclopedic understanding of narcotics and psychotropics. The art of ritual and masquerade aligned the skin like artificial nerves. It's just e n toen was het even stil. Aan het einde van deze episode van 5-1 Alternative. U hoorde Lydia Lunch met haar Master Alchemist. Samen met de Franse beat van Sullivan. We luisteren naar 501 Alternative de afgelopen twee uur. Daarvoor On The Rocks met Arwin Tamminga. En daarvoor nog een heleboel andere radio. En het weekend staat voor de deur. En dat betekent dat wij live of zo goed als live verslag gaan doen van de Horense Stadsfeesten. Alles te vinden op uh, eh, stadsfeestenhoren.nl of hoornsestadsfeesten.nl. Horensestadsfeesten.nl dat is het devies. Doe vooral mee. Ehm, verder wens ik u een fijne avond. Ga vooral even de kroeg in of drink een goed glas cognac. En ga dan eh, eh, het bed in, het nest in of zet een goede plaat op. Van bijvoorbeeld Psychic TV. Dat is de eerste waar ik aan denk. Jij wilt overschakelen? onze, onze techneut eh, zit met de handen aan de knoppen. <laughs> ja, je haalt me uit mijn flow. Uit mijn rustige flow. Oké. Van harte, hartelijk bedankt voor het luisteren. Welterusten en een fijne avond. Dankjewel.